12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De omgekomen Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein heeft inderdaad zelfmoord gepleegd. Dat meldt de afdeling van de stad New York die de autopsie heeft uitgevoerd. Epstein heeft zichzelf in zijn cel opgehangen. Hij zat in de gevangenis in afwachting van zijn proces... vanwege beschuldigingen van misbruik met minderjarige vrouwen. Vorige maand werd hij op een sociale zelfmoordpreventieafdeling geplaatst... maar daar was hij net weer vanaf gehaald. 10 augustus werd hij dood in zijn cel gevonden. De schippers van de sloep en de speedboot die vandaag betrokken waren bij een aanvaring op de Nieuwe Maas zijn meegenomen voor verhoor. De politie wil achterhalen wat er precies misging. Bij het ongeval kwam één persoon om het leven. Negen anderen konden op tijd gered worden. Volgens het AD was de bestuurder van de speedboot eerder ook al betrokken bij een aanvaring. Vanwege de botsing was de Nieuwe Maas een paar uur afgesloten voor scheepvaartverkeer. De Iraanse olietanker die in Gibraltar aan de ketting werd gelegd... ligt waarschijnlijk nog het hele weekend voor anker. Gisteren werd het schip vrijgegeven, maar er is nog weinig beweging. Het schip werd stilgelegd omdat het met 2 miljoen vaten olie op weg zou zijn naar Syrië. Maar dat is in strijd met internationale sancties. Iran ontkent dat. Het incident leidt tot een diplomatieke rel tussen Groot-Brittannië en Iran. Waar het schip straks naartoe gaat, is niet bekend. En in de eredivisie heeft Vitesse thuis met 3-0 gewonnen van PEC Zwolle. Door de overwinning staan de Arnhemmers tot zeker morgenavond bovenaan in de eredivisie. Voor het duel nam Vitesse afscheid van oudspeler Kurovic met een minuut stilte. De Servische spits overleed afgelopen zondag aan de gevolgen van leukemie. Hij was 51 jaar. En het weer. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het van tijd tot tijd regenen.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 Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendí en fuego, que no se enamore y hasta para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendí en fuego, que no se enamore y hasta para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que yo tengo un problema de alcohol sé por qué soy así.